Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Hebben we een kabinetscrisis te pakken? Daar begint het wel op te lijken. Vrijdag zei minister en CDA-leider Hoekstra dat de stikstofplannen van het kabinet... en de deadline voor 2030 voor zijn partij niet heilig zijn. Dat mensen van het kabinet verschillende dingen zeggen is opvallend... en daarom wilden Kamerleden meteen een debat. Dat is nu aan de gang. En ook de partij van Hoekstra heeft zijn zegje gedaan, vertelt verslaggever Ewout Kiviet. We zagen dat het CDA, Pieter Heerma, de fractievoorzitter van die partij... Eh, echt voet bij stuk hield en achter die uitspraken van Hoekstra ging staan. En ze willen over een paar weken, als Remkes klaar is met eh, zijn, eh, zijn gesprekken... hun oordeel gaan vellen. En dus hangt er wel een coalitiecrisis in de lucht. D66 en VVD zeggen afspraak is afspraak. In Antwerpen zijn vanochtend vroeg vier Nederlanders opgepakt... die rondreden met brandbommen en een vuurwapen. Via beveiligingscamera's trok de auto de aandacht van de politie... waarna agenten de auto controleerden en de vier hebben opgepakt. Het gaat om jonge verdachten van 17, 18 en 20. En moet je morgen in Friesland, Drenthe of Groningen zijn... reken dan maar niet op de trein. Door een personeelstaking rijden er in Noordoost-Nederland vrijwel geen treinen. Ook in delen van Flevoland en Overijssel zal de staking te merken zijn. De NS zet geen bussen in om de boel te vervangen. Zoals altijd geldt hun advies als je toch op pad gaat, kijk dan in de reisplanner. Als je voor je feestje flink wat boodschappen wilt inslaan bij de Appie... dan heb je geen muntje voor een karretje meer nodig. De Albert Heijn is de eerste supermarkt die dat doet, want ze vinden het niet meer nodig. We stoppen met de winkelwagenmuntjes omdat we dat in coronatijd ook hebben gedaan. En daar hebben we eigenlijk hele goede ervaringen mee. We zien dat het voor klanten soms best wel irritant is dat ze zo'n muntje nodig hebben. Want dan ben je zo'n muntje kwijt of je moet zorgen dat je een nieuwe krijgt.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 A la la la la long. A la la la la long long le long long long. Come on. A la la la la long. A la la la la long long le long long long. Hey. Standing across the room I saw you.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 But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa? Copa Cabana.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 Er rijden ook geen vervangende bussen. Streektreinen van Keolis en Arriva rijden wel. Premier Rutte heeft in de Tweede Kamer gezegd dat er in het kabinet voldoende vertrouwen is om samen verder te gaan. Ook al wil CDA-leider Hoekstra kunnen afwijken van de stikstofdoelen. Rutte noemde die uitspraak een beetje op de grens. Bij een kinderdagverblijf in Velp is gisteren een vogelspin ontsnapt. Het dier was daar voor een demonstratie met exotische dieren. De kinderen zijn naar een ander lokaal gebracht. De spin bleek onder een kast te zitten.